was het volgens Correndon niet nodig om bij terugkomst twee weken in thuisquarantaine te blijven. De overheid adviseert quarantaine bij landen die als niet coronaveilig worden beschouwd, waaronder Turkije. Premier Rutte had veel kritiek op de plannen van de reisorganisatie. De testen worden daarom geschrapt, maar de Turkse vakanties zelf niet. Cirque du Soleil dreigt failliet te gaan. Het circus zonder dieren, dat in 1984 in Montreal in Canada werd opgericht... moest vanwege de coronacrisis eerder al zo'n 4700 medewerkers ontslaan. Het circus probeert een doorstart te maken en heeft bescherming aangevraagd tegen schuldeisers. Volgens de directeur was Cirque du Soleil jarenlang winstgevend maar moet het management ingrijpen nu alle voorstellingen door de pandemie zijn geannuleerd. De autoriteiten in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... hebben meer dan 30.000 nieuwe verdachten in beeld... die onderdeel zouden zijn van een enorm pedofiele netwerk. Het onderzoek draait om de verspreiding van kinderporno en ernstige kindermishandeling. Het netwerk zou internationaal actief zijn. Sommigen zouden hun eigen kinderen hebben misbruikt... en daarvan beelden hebben uitgewisseld. Volgens de autoriteiten zijn er nu 72 verdachten geïdentificeerd. 10 van hen zitten vast. Olympisch shorttrackster Lara van Ruiven is tijdens een trainingskamp in de Franse Pyreneeën ernstig ziek geworden. Ze blijkt te kampen met een stoornis aan haar immuunsysteem. Van Ruiven ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Perpignan. Haar toestand is naar verluid wel stabiel. Het weer, bewolking en op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht is het een graad of 13. Morgen meer bewolking en wat regen.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 Hated fake shit, creep because it's over, baby. Nothing ever lasts on this crazy roller coaster. Er zijn van die nummers die blijven gewoon onomstotelijk op een playlist eh, staan. Zeker deze, want eh, die staat er eigenlijk al op eh, sinds ik bezig ben met de <laughs> thuismaaksessies van dit programma Alternative FM. Welkom, het is 25 juni vrienden. Moorpark was dat met There Comes the Devil. Ik denk dat ik hem één of twee keer in die periode niet gedraaid heb, maar daarna is hij toch wel veelvuldig hier te horen geweest in dit programma. Dus sowieso komt dat wel aan bod. Wat gaan wij doen straks? Eh, in dit eh, programma. We gaan eh, praten met Marinka. Zij maakt haast klassieke muziek. Ik ga dat toch eventjes hier een beetje aankondigen. Het is klassiek haast wat je hoort. ze heeft een instrumentaal album Red Moon. Dat gaat morgen verschijnen. En ik heb vanavond een gesprek met haar. Straks om tien voor half negen. Dan om tien over half negen gaan we praten met Daphne Hotland van Kafka. Eh, ook een, sinds een paar weken staat hij op het lijstje. En ook vanavond er natuurlijk uiteraard op. Eh, in een tweede uur hebben we ook nog eh, een bijzonder verhaal van Donata. Wie kent er niet? Zij is de frontvrouw van No Soya. En Daarvoor zelfs nog bij Ubrich actief. Die band die ooit nog in 2012 de grote prijs van Nederland... bij de categorie bands wist te winnen. En als laatste komt A Dogs Called Kitty. Eigenlijk Dogs Called Kitty. Zo heet de band voluit. En die band die kennen we nog eh, uit het eh, verleden bij de Rob Agda En zij hebben ook een album eh, gemaakt. En daarvan hoor jij ook hier bij Alternative FM eh, het nodige materiaal van eh, dat album. En dat eh, een album dat heet Lotus Lane. Dus dan weet je in ieder geval dat er weer behoorlijk wat nieuw materiaal in zit. dit zit er ook al een tijdje in. Maar blijft toch wel erg mooi om naar te luisteren. Ik had het een paar weken geleden had ik het met erover over, deze single. Truth or Dare van Frido Lijn. And so the story goes the walls you'd seem to melt like snow. I pulled back up and I withdrew. I've come to know it well here on the inside of my shell, where the air is different, emptier. As I walk. meteen denken, is dit Marinka? Nee, dit is Eli. Met een heel leuk intermezzo op hun EP. En Childhood heet hij. 55 eh, seconden duurt hij. Wel heel bijzonder en grappig. Dus ik eh, denk, nou, die zullen we dan ook maar even draaien. Truth or Dare van Friedelijn heb je daarvoor eh, gehoord. Het is de temperatuur naar. En het is ook wel lekker, denk ik, ook om dit soort nummers te horen. Hier is Benjamin Fro met Little Bit of Life. would be lonely, but I am not alone. Cause there's a million other people that's just like me. They gotta stay at home, and the pubs and the bars and the restaurants are closed. How long will it take before we're free again? Nobody Everybody knows I get a little bit right when the sun shines for my balcony at home. And I need it. There's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit of life a little dance on my own. Wow, it's a tricky situation when the freaking population is in social isolation, man. Now, and this virus that's been racing got entire occupations taking four weeks of staycation, man. Now I don't plan on hibernating, cause this music needs making. I can share it on my Instagram. I'm digitally lyrical, giving y'all vibrations. I'm stationed on house party. You should come and take a visit. And the pubs and the bars and the restaurants are closed. How long will it take before we're free again? Nobody knows I get a little bit light when the sun shines on my balcony at home. And I need it, there's a reason that I can feel it in my bones. I a little dance on my own. Whoa, whoa. I get a little bit of life when the sun shines. Pour my back again My intuition is telling me so That all this effort and intention Creates a lot of tension All this effort and intention Creates a lot of tension All this effort and intention was dat met In My Eyes en daarvoor Benjamin Fro. Dan is het zover. Dan gaan we eerst even een stukje klassiek eh, doen. Het lijkt wel vrije geluid. Het is eigenlijk op eh, de klok van tien voor half eh, negen. Maar ik draai hem toch. Landscape van Marinka van het album Red Moon wat morgen uit gaat komen. Hij zo dadelijk eh, nog wel even de volgende. Want het eh, gaat even niet goed eh, met het telefoneren. Dus eerst nog maar eens even een, een ander nummer even tussendoor draaien. Want vorige week had ik Roman in de uitzending. En ja, zal ik, die, zal ik die dan draaien? Nee, ik ga toch even wat anders draaien. Ja, dat is even leuk als je wisselt van playlist. nee, ik ga even met Joey Vriend verder. dat heeft hij ook zeer recent uitgebracht. There For You is die single. En die ga je nu horen. Eh, niet beter om eh, die er een beetje achter te zetten. Achter een landscape van eh, Marinka. want die hadden we daarvoor nog gedraaid. En toen ging het even mis. Want als je een cijfertje verkeerd in... dan krijg je zo'n hele verrekte, vervelende pieptoon... van een niet in gebruik zijnde nummer. Dan denk ik, heb ik het nou niet goed gedaan? Ja, ik had het ook niet goed gedaan. Want ik had twee cijfertjes omgedraaid. Dan kijk je gelukkig op de website... en dan wordt het probleem opgelost. En wie heb ik aan de telefoon? Marinka zelf. Want dat was wel de bedoeling. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Hi. Hey, ehm, want eh, het is eh, heel bijzonder. Eh, morgen gaat het album Red Moon verschijnen van jou. Mhm. En ik ben al zo vrij geweest om in ieder geval Landscape te draaien. En straks draai ik nog een, een track van dat album. het is haast klassiek als ik het zo hoor. Oké, nou, dat is nog een compliment. <laughs> ja, eh, is, dat een, eh, is dat een beetje toch eh, een, een, ja, is dat een beetje jouw, jouw richting ook? Dat je instrumentaal brengt? Nou, dat is eigenlijk mijn eerste pianoalbum. Mm -hmm. Voor ehm, heb ik twee albums uitgebracht met luisterpopliedjes. Ja. Toevallig in Parijs was mijn label ja. toen. En... Ehm, ja, ik ben een beetje ontgroeid, liedjes ontgroeid. Ja. Ehm, deze composities die zijn, jij noemt het klassiek, eh, ik noem het eh, zelfs meer eh, richting misschien etnische muziek. Ja. Omdat ik gebruik, ehm, of gebruik, als inspiratiebron is Indiase ragas, uh, klassieke etnische muziek uit Tuva, zo'n keelzangmuziek. Mm um, ehm, Jacotische dus, eh, mondharp. Eh, het is een modaal. De meeste composities zijn modaal. Toevallig die twee composities die jij had gekozen, die zijn niet zogenaamd modaal. En hm. modaal betekent dat het niet van eh, akkoord naar akkoord gaat en geen spanningsboog per se te vinden is. Mhm. andere soort spanningsbogen. Niet zoals in Europese uh, compositieleer. Ja. Eh, is, het, eh, ja, ik, ik, eh, vanmorgen zat ik iets af te kijken bij... ja, dat was een oude opname van Boris Blank. Heeft totaal niks mhm. met jouw muziek te maken, meer elektronica. Maar de man zegt in die reportage over de muziek die Yellow maakt... elektronica muziek. Ja, ik beschouw het als het, het, kleuren van een soort... Ja, het maken van een schilderij. Ik, Is dat bij jou eigenlijk ook zo? Als ik jou zo, zo beluister, dan lijkt het eigenlijk precies is hetzelfde. Maar dan wel nou in... Ja, een... Eh, ja, ja, ja, ik snap wel wat jij, welke kant je wil. Ja. Ehm, nee, dat zijn verhalen misschien hm? eh, het, ik, eh, ja, het is bepaalde emotie hm? die daarachter zit. En mijn luisteraars die zeggen vaak dat zij ehm, kunnen hun eigen innerlijke wereld op een hele eh, zachte manier bekijken en eh, bestuderen op, op het moment van luisteren naar mijn muziek. Ja. Dat ze tot rust ook komen. Ja. En ook dat, dat mm, schilderijen, ja, ik heb laatst toen ik uh, zat te oefenen of te componeren, toen dacht ik, ah, ik het is een, net een geometrische vormen. Hm. Het is geen muziek vanuit de klassieke um, theorie, zeg maar, maar het is mhm. meer van gevoel. Eh, ik zie ook piano als vijf zwarte toetsen en de rest is wit. En dat, het patroon die blijft twee, drie, twee, drie zwarte toetsen. En eh, eh, ik speel meestal ook, nou niet meestal ook, dat is niet goed gezegd. Maar mhm. ik speel ook met mijn handen. Mhm. en mijn beweging van mijn handen is ook een soort dans slash... Ehm, misschien een schildersklas. Ja. Inderdaad. Ja, eh, maar het kan ook zijn eh, dat, dat in jouw gedachten... een eh, ja, je hebt het ook over... Je zegt net dansen. je handen dansen over de toetsen. is het ja, op die manier... dat je het ook op die manier benadert? dat, dat je handen op een bepaalde manier... vanuit je gevoel het werk laat doen. En dat daardoor de muziek ook ontstaat. Is dat het een beetje? Ja, eh, ik volg eh, uiteraard mijn gevoel op het mhm. moment van spelen. Eh, mijn composities zijn ehm, niet helemaal vast van A tot Z. Mhm. Het zijn um, structureel hetzelfde, ze zijn herkenbaar. Mhm. Maar toch iedere keer, het zijn levende composities. Iedere keer als ik dat uitvoer, gaat net iets anders worden. Omdat de andere mensen in de zaal zitten. Of omdat eh, andere tijdstip van de dag is. Of hm. omdat de zon schijnt. Hm. Of omdat de regen hm. is buiten. Ja, ja. Ehm, ja. Interessant. Eh, eh, wat voor dat was wat ik wou net zeggen, maar het was eh, afgeleid. ja, maar eh, geef niet. Geef niet, geef eh, niet. even over jouzelf, want je komt niet uit Nederland, maar je komt uit Moskou. Ja. Is dat, is, dat is natuurlijk een hele andere invalshoek muziek benaderen dan wij West-Europeanen dat doen. Heb je dat ook van huis uit meegekregen? ben je in een muzikaal gezien groot geworden? Ja, ik was eh, drie toen ik mijn eh, eerste composities speelde. Hm. Alleen niemand begreep dat het mijn composities waren. Eh, mijn ouders dachten dat ik aan het rammen was op toetsen. Want <laughs> volgens de Russische, <laughs> Russische traditie moet je heel streng beginnen met een hele secure... met een techniek, met de theorie, met solfège, met dit en dat. En je moet dan urenlang toonladder spelen, wat ik nog steeds trouwens met veel plezier doe. Hm. Maar toen, toen ik drie was, toen had ik in mijn hoofd, en dan weet ik nog steeds hoe ik toen voelde, eigenlijk net zoals ik nu speel. Hm. Ik voelde een soort verbinding met iets. Hm. Eh, geen geitenwolle sokken. Nee. Eh, ja, ja. Met iets wat, wat, wat informatiebron was voor mij of muziekbron was voor mij op dat moment. En eh, ik dacht dat ik Bach speelde. Want mijn oudste zus, die was tien en half jaar ouder dan ik, is nog steeds. Eh, zij ehm, zat op de muziekschool, net als alle kinderen in de Sovjet-Unie, ehm, drie keer per week muziekschool. Mhm. Dus toen ehm, wist ik al hoe je Bach moest spelen. Ja. En ik dacht, oké, dat is mijn Bach. Ja. Ja, ja, ja. Eh, en, en eigenlijk de vrijheid om mezelf te zijn heb ik misschien nu pas ontdekt. Want daarvoor dacht ik, ik moet voldoen aan de normen en waarden. Ja. Eh, ook van westerse compositieleer betekent dat je altijd een spanningsboog moet hebben. En anders ben je geen componist als je geen spanningsboog hebt in je composities. En dan probeer je die spanningsboog maar op te zoeken. En die komt maar niet. Ja. <laughs> Eigen... je gewoon het anders voelt. Ja. ja. eigenlijk is het gewoon vrije geluid. Hè? Het, eh, het programma wat we ooit eh, kennen om van de zondagochtend... wat door Giovanka werd gepresenteerd. Ja, ehm, theater dat is het nummer wat ik nog klaar heb eh, staan. Eh, eh, is, dat ook, is dat ook gemaakt met een bepaalde bedoeling? Ja, toevallig wel. Rut van Empel, dat was een tentoonstelling van Rut van Empel. Dat is een fotograaf, kunstenaar, die maakt schilderijen of kunstobjecten, foto's, fotocollages. Zo, zo heet het. Ja. En ehm, een van zijn fotocollages heet het Theater. Ja. En ehm, eh, ik speelde bij de opening van zijn eh, tentoonstelling toe. En ik bespelde een aantal, trouwens landscape en theater. Je hebt twee van, van stukken, twee stukken gekozen die op, eh, geïnspireerd waren op de kunst van Rut van Empel. Hmm. Dat is heel, eh, heel, leuk dat ik dat eh, dan eh, zomaar gedaan heb. Maar dat vind ik ook, ook wel een leuk bruggetje om landscape, of nou ja, theater, want landscape hebben we al gedraaid, om die dan nu te laten horen. Nou, heel fijn. Ja, <laughs> die, die, die, ja, die gaan we nu beluisteren. Dat is, dit is dus Theater andermaal Marinka. vorige week had ik eh, de single eh, van uh, Kendall in bezit gekregen. de nummer dat heet Liar. Nou, de volgende die ik probeer te bereiken is ook al niet te bereiken. Dus dat schiet lekker op voor vanavond. Maar niet getreurd. Dat, dat ga ik zo direct proberen alsnog weer voor elkaar te krijgen. Dan heb ik in ieder geval nog iets eh, staan wat ik eh, zeker wel kan draaien. Dat was eh, Rowan, die we vorige week hebben gehad in de studio. Nou ja, telefonisch dan wel te verstaan en niet lijfelijk. Want dat zal voorlopig nog even minder goed passen. Zeker een, een, een tweetal. een eental zal, een eenling zal sowieso nog wel kunnen. Maar het, het is, vorige week hebben ze hun eerste EP gepresenteerd. En ik denk, nou laten we daar nog maar eens even wat eh, van gaan draaien. Het eh, nummer Underwater ga je nu horen van Rowan. Underwater, searching the ground, sand keeps flowing away. Oh, for rolling, thunder, electricity. is dust in the waves and we'll take komen zij. Rowan eh, was dat. Eh, met hun eh, eerste EP. Underwater is dit nummer wat je net hebt gehoord. want vorige week hebben we Part of Her gedraaid. En aan de telefoon, het, eh, het, eh, vanmorgen had ik dat al met eh, een formateur die ik niet te pakken kreeg. daarnet had ik Marinka, maar daar had ik twee nummers van omgewisseld. Dus ik denk, zal toch niet waar zijn dat ik nu ook weer het verkeerde nummer heb gedraaid? Nee, ik had het goede nummer. Maar ik, heb, wel, ik ben wel dolblij dat ik Daphne Holland van Kafka aan de telefoon heb. Goedenavond. Hallo. <laughs> Goedenavond. want jij maakt samen met Frank van Kasteren vorm jullie Kafka. Nou, ja? Frank is eh, voor ons geen onbekende, want die heeft eh, hier eh, nog ergens, ik geloof in 2019, nog hier een wervelend optreden gegeven met, met zijn Nederlandstalige werk wat hij toen had. Dus, dus ja, dit is, was totaal iets anders. Want toen ik op een gegeven moment keek naar wat hij, wat hij doet, samen met jou, dat is helemaal ja, een, een totaal andere richting, Kafka. Klopt, ja. Ja, wat, wat, wat, het zelf eens. Uh, ja, voor mij is het eigenlijk ook iets heel anders. Omdat mijn achtergrond eh, heel... Dus eigenlijk, ik kom uit de lichte muziekhoek. Mhm. Dus ik heb ook veel klassiek piano gespeeld altijd. En eh, met mijn beentje Zazie. Dat was, speelden we chansons en lichte Franse of lichte popnummers ook. Mm -hmm. en, en Frank heeft eigenlijk veel meer een rauwere achtergrond. Mhm. En we, we dachten eigenlijk heel lang dat, we hebben heel veel projecten samen gedaan. En we dachten op een gegeven moment van misschien moeten we eens kijken wat er gebeurt als we samen gaan schrijven. Gewoon mhm. bij wijze van experiment. En dat beviel eigenlijk zo goed dat we al vrij snel een heel album bij elkaar hadden geschreven. Ja. Ja, dat is ook iets wat mij opviel eh, bij ehm, jullie fondsenwerving via de crowdfundingsplatform eh, voor de kunst. Daar vertelde je dat eh, min of meer eigenlijk ook. Hè? Dat, dat, het was van oorsprong experimenteel. maar het is zo goed uitgepakt. Ja, ik vind het ook eh, wat, dat, wat dat gaat. Want anders eh, had ik het eh, niet zowel in de ochtenduren als hier in dit programma ja, veelvuldig al aandacht aan besteed. Maar ik geloof dat. Ja, maar ik geloof dat, dat het ook opgepikt is door de grotere zenders dit, ja. dit werk. Ja, Radio 1 en 2 hebben het ook al gedraaid. ja. Dat is wel echt heel leuk. Ja. ja Hoe is dat gegaan? Hè? Want dat vind ik ook eigenlijk best wel interessant om te weten hoe het gegaan is. Dat ja, bij, eh, hoe je bij, die landelijke, eh, <laughs> bij die landelijke zenders eh, terecht bent gekomen. hoe is dat gegaan? eigenlijk dat is eigenlijk hebben we dat iemand anders laten doen. Dus wij hebben een radioplugger ingehuurd en die is met de single ah. langs gegaan bij radiostations. Ja. En, en die hebben dat dan uh, blijkbaar opgepikt. Dus die krijgen elke dag heel veel nummers natuurlijk, heel veel nieuwe singles. Mhm. Eh, en soms vinden ze het niks en soms wel. En wij hadden dit keer geluk dat ze dus positief reageerden en het wilden draaien. Ja. Eh, dit is dus een single. En jullie verklappen al eh, dat, dat jullie al wel eigenlijk genoeg hebben voor het materiaal. voor een heel album. is dat ook de bedoeling dat dat gaat komen dit jaar nog? niet dit jaar. Dus we hebben eigenlijk niet alleen een album, maar ook een EP eh, klaarstaan. Dus we gaan, na de zomer komt een EP met vier nummers. Dat zijn eigenlijk meer akoestische nummers. En eh, dan in februari 2021 komt het album. Oké, dus, dus eh, voor de mensen die nu al liefhebber zijn van Kafka... is het eventjes om in ieder geval de EP leuk voor de heb. En dan is het al eventjes, ja, dan hebben we dat alvast... En dan is dat lekker maken voor het album wat dan inderdaad eh, volgend jaar gaat komen. Dus- ja, en de, de EP's zijn, zijn, echt andere nummers dan op het album komen. Dus hm. het is, eh, ja, ja, op zichzelf staat ook al heel leuk, denk ik. Ja, bewust eh, gekozen om het op die manier te doen. Eerst een wat akoestisch verhaal en daarna een andere, een andere muzikale richting? Ehm, ja, weet je wel, omdat we veertien nummers hadden die eh, waarvan een deel wat elektronischer was, eh, waardoor het niet echt goed bij elkaar paste. Mhm. en toen dachten we, nou dan delen we het gewoon op in wat meer akoestisch en wat meer elektronisch. Ja. Uh, eh, valt dit nummer, ehm, Goldfish, waar valt dit onder? Is dit weer wat meer de elektronica kant op? De elektronica? Mm, nou, eigenlijk meer, dat valt meer, dat komt op de akoestische EP. Toch wel. Dus met elektronisch dan hebben we het echt over oude synthesizers die eronder worden gelegd. Ja. Ehm, wie van jullie twee is eh, bedreven met de synthesizer? Ehm, ja, nou dat is een goede vraag. <laughs> ja. Ehm, maar piano toetsen speel ik. Alleen Frank die heeft echt die die heeft echt die liefde voor het, eh, zoeken en googelen naar van die oude vintage instrumenten. Dus hij speurt ze op en hij, hij eh, vindt het echt heel leuk om allemaal uit te zoeken. Ja. Ja, nou ja, jullie maken me al heel erg nieuwsgierig. Maar jullie hebben mijn hart al gestolen met, eh, met dit nummer hoor. Want anders had ik... Oh, <laughs> goed ja, dus, eh, dus wat dat er gaat, eh, ben ik al vrij nieuwsgierig van, van hoe... Ja, ik ben nu al... Ik, ik, ik zou, ik zou willen dat het nu al 2021 was, maar... Oh, ja, ik heb er ook echt... Ik moet zeggen dat ik het... Ik vind het lastig om zo lang geduld op te brengen. Ja, nou ja, dat heb ik ook. Ik ben, we leven in een tijd dat we eigenlijk geduldig moeten zijn. Verplicht. Ja. Maar soms werkt dat eh, wel tegen, eh, tegen mij, hoor, wat, wat dat gaat. Maar dat, <laughs> eh, is dat ook een beetje een eigenschap van jou? Dat je ongeduldig kan zijn? Ja, absoluut. Ja? Absoluut, ja. ja. ja. Ik wil het dan meteen allemaal, meteen allemaal naar buiten brengen en delen. Ja. van kijk, dit hebben wij gemaakt. Een beetje vol trots laten zien aan, aan wat dan ook. Ja. ja, en we zijn ook nog met een videoclip bezig die bij Goldfish hoort. Ja. En dat wordt steeds uitgesteld. Mm. Dus, dus dat, dat vind ik ook, dan ben ik, ik ook heel ongeduldig. Ja. Moet je niet zijn, denk ik hoor. Waarom denk je van niet? <laughs> nou, ik eh, denk van, eh, van dan kan het alleen maar beter worden. Ja, dat is waar. Ja, ik, dat, dat gevoel dat begrijpt mij. Het, is, het is, eh, kijk, mij, ik heb een wijze moeder ooit gehad. Die is vier jaar geleden overleden, maar goed. de wijsheid van mijn moeder was altijd... Komt tijd, komt raad. Ja, dat is waar. Dat is een goede tip. Ik denk, ik denk eh, dat bewaar ik vaak als mantra. Dus dat eh, is dan ook gelijk meteen het antwoord op je vraag. Van, eh, van waarom ik dat denk. Dus, ehm, Goldfish. Is dat wat ik geleerd heb van dit gesprek? <laughs> Goldfish, ehm, jullie hebben iets erover losgelaten. maar ik ben ook zelf een beetje goed gaan luisteren. Het is toch iets van, van ja jongens, het, het, leven is, het is niet alleen maar klatergoud wat er, wat er klinkt eigenlijk. Zo, zo kwam het bij mij over. Nee, klopt. Nou, het is eigenlijk ook, ook ehm, ja, bij, zeker in deze tijden komt toch wel naar boven dat er in het systeem wel van alles eh, is wat niet echt klopt. En mm. Eh, ja, zeker ook machtsverschillen, maar bijvoorbeeld ook nu het racisme wat mm. opnieuw opduikt en mm. steeds maar niet verandert. Eh, en in Goldfish bezingen wij eigenlijk de, de healing day of de, de plek waar harmonie is. Want, want de goudvis staat in het boeddhisme symbool voor harmonie. Mm ik, eh, ik eh, vind dat eh, het boeddhisme ook heel veel mooie wijsheden heeft. Dus daar kijk ik vaak naar. Dus, dus ja, wat dat er gaat, denk ik, dan is het nu helemaal mijn nummer <laughs> geworden. Maar goed, zullen we dan maar Goldfish gaan draaien, Daphne? Leuk, graag, ja? ja. Dan komt hij nog een keer. Daphne en Frank met Kafka. Hier is Goldfish. If you go there, please don't be afraid. Meet me on the healing day. Tell them about the money makers and the big machines. Tell them about the lonesome strangers on the filthy streets. And the water moves, the water flows. What is made of wood? We'll go up in smoke. And the water moves, the water flows. What is made of love? will go to heaven. If you go there when the sea turns gray, meet me on the healing day. Tell them about the hazy nights and the foggy mornings. Tell them about the riverside and the moonlight stories. we een, eh, een dubbele doen van eh, Meadow Lake. Dit was eh, Kafka overigens met Goldfish. En deze is dus van Meadow Lake. Dit was de eerste single die we nog gemist hebben tussen de thuismaak-sessies. En het moment dat we live begonnen te gaan. Want intussen hadden ze ook nog Under Your Spell. En ik denk dat ik hem er nog even erachter probeer te mappen. Maar ik weet niet of ik dat ga redden. was hem, de Dirty Habit eh, van eh, Meadow Lake. Eh, bracht de tijd op nou, bijna vier minuten voor negen. Draai ik er nog één. En dat is deze, deze hele fijne van uh, I Am Lotus. Dan moet ik natuurlijk wel even Meadow Lake even stopzetten. Want anders dan gebeurt er natuurlijk niks. En uh, I Am Lotus hebben niet zo lang geleden deze single uitgebracht. Stays in my heart. Naar aanleiding van de Rotterdamse dakdagen is deze single is dus uitgebracht. all this time. Bitter thoughts rambling round in my mind. These days, even my friends say that I bring them down. They say, let it go, let it go, let it go. Well, I don't know. Got to grow, got to grow, got to grow, got to grow a thicker skin. And let new love in. the fear, cause in the well the bottom of the bucket will surely drop. They say absence makes the heart grow fonder, but I feel with you gone I'm only lost to lonely ponder. They said it would go away, they said it would go away. Say you can show the pain, stays in my heart, love. They said it would be a drain, they said it would be a drain. Miss being ball and chain from your heart, love. Even now, it's better trying to treasure. It's harder yet to let it go. Feels like a loss. I'll definitely regret now I feel even bitterness has its silver lining. Now I deal with my loneliness without even trying. They said it would go away. They said it would go away. Say you can show the pain stays in my heart. Love. They said it would be a drain. They said it would be a drain. Miss being ball and chain. Lose from your heart, love. They said it would go away. said it would go away. Say you can show the pain.